Het wetsvoorstel werd met 219 stemmen aangenomen. Obama had er 216 nodig. De stemming betekent een grote politieke overwinning voor de president. Met het zorgplan wil Obama de hele bevolking aan een ziektekostenverzekering helpen. Volgens het plan moeten vrijwel alle Amerikanen een polis afsluiten... en zijn de verzekeraars verplicht om alle klanten aan te nemen op straffen van een boete. Nu zijn miljoenen Amerikanen nog onverzekerd. Omabe deed vlak voor de stemming nog een laatste emotionele oproep aan alle democratische afgevaardigden die nog twijfels hadden. Hij heeft ze waarschijnlijk over de streep getrokken door te beloven dat er geen extra belastinggeld wordt gebruikt voor abortussen. President Sarkozy is ook in de tweede en laatste ronde van de regionale verkiezingen in Frankrijk flink afgestraft. Met bijna alle stemmen geteld bleef zijn partij, de UMP, steken op 35 procent. Net als vorige week gaat de winst naar de linkse partijen die samen uitkomen op 54 procent. Het extreemrechtse Front National staat op 10 procent. Veel Fransen zijn ontevreden over de manier waarop de regering Sarkozy de economische crisis aanpakt. Ze zijn vooral boos over de stijgende werkloosheid. Volgens een woordvoerder is de boodschap bij Sarkozy aangekomen, maar wil hij nog wel verder gaan met zijn ingrijpende hervormingsplannen tot de volgende presidentsverkiezingen in 2012. In Duitsland is Wolfgang Wagner overleden. Hij was tientallen jaren de leider van de Bayreuther Festspiele, het jaarlijkse muziekfestival rond de 19e-eeuwse componist Richard Wagner. Wolfgang was een kleinzoon van Richard Wagner. Samen met zijn broer Wieland had hij kort na de Tweede Wereldoorlog de leiding van het festival op zich genomen.